Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij de Grand Prix van Oostenrijk ben je komend weekend niet welkom met bier op de tribunes. Dat schrijft de Telegraaf. Vorig jaar ging het mis bij het Formule 1-festijn. Op social media klaagden vrouwen dat ze werden nageroepen, lastiggevallen en ongewenst werden aangeraakt. Dat vertelde de fanclub Formule 1-vrouwen. Van eh, fans die van andere coureurs zijn die een bierdoos over hun heen hebben gekregen maar ook meiden die dus in de rij hebben gestaan, dat er wordt gezegd van ik wil wel aan je reet zitten. Nou ja, dat, eh, er worden ook gewoon in de kont geknepen en in de titel geknepen om voort te En fans die duidelijk dronken zijn, lopen kans niet meer naar binnen te mogen. Er wordt straks in Oostenrijk alleen bier getapt in de fanzone, onder toezicht dus. De oranje vrouwen hebben een stukje verder moeten rijden voor hun oefenwedstrijd. Ze zouden spelen in het Brabantse Escharen, maar dat ging niet door vanwege allemaal rotzooi op het veld. Tussen de grasprieten lagen stukjes glas en stenen. En de wedstrijd werd daarom verplaatst naar Horst. Woningcorporatie Vesteda is klaar met mensen die hun medewerkers proberen om te kopen. Mensen die op zoek zijn naar een huurhuis bieden steeds vaker geld om voorrang te krijgen op een huis. Er zouden ook namen en telefoonnummers van medewerkers rondgaan in appgroepen... met de tip om ze rechtstreeks te benaderen. En wie dat straks nog doet, mag sowieso geen huis meer huren bij Versteden. En dan nog naar een bijzondere veiling. Ja, een tas van Louis Vuitton is peperduur, dat weten we allemaal. Maar dat een neptas op een veiling bijna 60.000 euro heeft opgeleverd... is wel opvallend. Het heeft ook een reden. Our collective mischief has created a microscopic Louis Vuitton handbag. Now the handbag is so small it can be compared to a crumb. Ja, een tas ter grootte van een zout Korrel dus. De kunstenaars die de tas hebben gemaakt zeggen dat het een statement is tegen de steeds kleinere, maar daardoor ook minder praktische tassen. De koper van de tas heeft voor het bedrag ook een microscoop meegekregen, zodat hij hem in elk geval goed kan bekijken. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond is het bewolkt met hier en daar een buitje. Vannacht is het nog een graad of 15. Morgen is er soms een zonnetje, maar ook soms een buitje en het wordt dan maximaal 24 graden.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 En moet ik nu weer eventjes ten op het moment dat ik zit te praten en sta te praten... moet ik ook nog iets bij elkaar uh, graaien. Dat is dit, want het wordt toch een, een beetje een uitzending met een hoog Tessalamos eh, gehalte.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 Eh, want je denkt dat je dan op een gegeven moment een gast hebt. Ja, ja jammer Jaap, eh, want je had eh, even niet op zitten letten op een app van 16 juni. En in dat appje van 16 juni zegt Wendy Mooi...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 En dan eh, is het dus nu gewoon een reguliere 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Want die hebben we ook. Eh, want dan blikken we gewoon min of meer een beetje terug op het materiaal wat er hoofdzakelijk is uitgebracht.